Vijf uur. Mariette Krol met het... In Venezuela is een 48-uur staking van start gegaan. Daarbij zijn meteen ongeregeldheden uitgebroken. In de buurt van de stad Merida werd een 30-jarige man doodgeschoten... bij gevechten tussen demonstranten en ordentroepen. De staking is een protest tegen een omstreden verkiezing komende zondag. Volgens de oppositie wil president Maduro daarmee veel meer macht naar zich toe trekken. In de Amerikaanse staat Ohio is voor het eerst in 3,5 jaar weer iemand geëxecuteerd. Een man die in 1993 een driejarig meisje zo ernstig verkrachtte en mishandelde dat ze overleed. In Ohio waren al drie jaar geen doodvonnissen meer voltrokken... omdat er geen goede dodelijke injecties voorhanden waren. Inmiddels zijn die er weer wel. De erfgenamen van Michael Jackson moeten zijn producer Quincy Jones bijna 9,5 miljoen dollar betalen. Aan royalties en andere opbrengsten van grote hits als Billie Jean en Thriller. Dat heeft een Amerikaanse rechtbankjury beslist. De nummers waren in een andere versie gebruikt in een documentaire. Daarom vonden de erfgenamen dat ze de producer niet hoefden te betalen. Maar de jury was het daar niet mee eens. In een park in Amsterdam-Zuidoost heeft de politie een illegaal kamp van zo'n 40 Oost-Europese bedelaars en zakkenrollers ontruimd. Een auto is in beslag genomen, er zijn tenten weggehaald en 16 boetes uitgedeeld voor wild slapen. Er zijn geen mensen aangehouden. De groep zwervers veroorzaakt al een tijd overlast in Amsterdam-Zuidoost. De politie gaat ze in de gaten houden. En de A2 is tussen de knooppunten Holendrecht en Amstel tot zeker na de ochtendspits dicht... De snelweg in de richting Amsterdam is verzakt door boorwerkzaamheden. Die moeten eerst worden afgemaakt en daarna kan Rijkswaterstaat de gaten en scheuren in de snelweg herstellen.